Kort na het ongeluk, ruim anderhalve week geleden, werden al twee lichamen geborgen van andere wegwerkers. In totaal kwamen er zes mensen om het leven. Naar drie van hen wordt nog gezocht. De brug in Baltimore stortte in nadat een vrachtschip tegen een brugpijler was aangevaren. Oekraïense drones hebben zes Russische straaljagers vernietigd in de regio Rostov bij de Oekraïnse grens. Bronnen uit Oekraïne melden dat aan Reuters. De vliegtuigen stonden op een Russische vliegbasis. Acht andere toestellen zouden bij de aanval zwaar beschadigd zijn. Volgens de bronnen werden de vliegtuigen gebruikt in de frontlinie. Rusland heeft het nieuws niet bevestigd. In Oekraïne kwamen gisteren drie mensen om het leven bij een Russische aanval in de regio Zaporizhia. Dat gebeurde bij het werk van reddingswerkers na een andere Russische raketaanval. Op een drukke ringweg in de Mexicaanse stad Puebla is een auto gevonden met daarin zeven verminkte lichamen. Vijf doden bleken te zijn onthoofd, één lijk was in stukken gezaagd. Volgens lokale autoriteiten waren op de lichamen briefjes gelegd met daarop de redenen voor de moorden. Mexico wordt al jarenlang geteisterd door zwaar bewapende, machtige drugskartels die gruwelijke misdrijven plegen. Of de kartels ook achter de meest recente moorden zitten is niet duidelijk. De Utrechtse studenten die vorige maand op een banga-lijst waren geplaatst... hebben nog dagelijks last van de gevolgen daarvan, zeggen ouders van de vrouwen tegen Nieuwsuur. Leden van het Utrechtse studentenkoor verspreidden de lijst met namen, foto's, adressen en telefoonnummers van de studenten. Daarachter stonden seksueel getinte commentaren. Twee mannen van 20 werden woensdag aangehouden voor het verspreiden van de lijst. Het weer, het wordt een zonnige dag met soms wat sluierwolken. Er staat een zuidenwind die aan zee krachtig kan zijn. Het wordt 20 tot 25 graden. In Brabant en Limburg wordt het mogelijk iets warmer. Morgen meer bewolking en kans op regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baden. 8 kilometer met een half uur vertraging, want na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. En nog 20 minuten oponthoud op de A10 Noord vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer. Bij Amsterdam-Hemhavens 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 How you missed know it all. How you missed with a master plan. You promised long ago things will change. How you missed know it all. What's the plan? What's the plan? How you missed know it all. Yeah, yeah, yeah.